ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS zit vandaag weer met vakbonden om tafel om te praten over een nieuwe CAO. Een tijdje geleden kwamen ze er niet uit en waren er meerdere stakingen op het spoor. Treinpersoneel wil onder meer fijnere roosters en een beter salaris. Maar ja, NS die zit sinds de coronatijd diep in de rode cijfers. Minder mensen nemen de trein. De overheid die blijft niet bijspringen, dus hoe moet dit allemaal betaald worden? Hoe de partijen tot elkaar gaan komen is niet duidelijk. Eh, maar er wordt in ieder geval wel gesproken om in NS-termen te blijven. De seinen voor de gesprekken staan op groen. Zegt mijn collega Ruben van de economieredactie. Of er nieuwe stakingen komen als de onderhandelingen weer vastlopen is niet bekend. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion stappen naar de rechter... omdat ze weer vanaf Schiphol willen kunnen vliegen. Zo'n 40 leden van de Milieuclub hebben een toegangsverbod... nadat ze eerder protesteerden op de luchthaven. Schiphol zei toen dat ze veiligheidsregels hadden overtreden. De klimaatactivisten willen dat het verbod wordt ingetrokken... zodat ze weer vanaf Schiphol kunnen vliegen als dat nodig is. De winkelketen TK Maxx roept kopers van een zwemvest voor kinderen op om die dingen terug te brengen vesten die afgelopen maanden zijn gekocht... voldoen niet aan de eisen en hebben een verkeerd keurmerk. Ze zijn mogelijk niet geschikt om mee rond te dobberen. Kinderen die in het water terechtkomen lopen mogelijk gevaar. Kopers kunnen hun geld terugkrijgen of een ander zwemvest komen halen... zegt TK Max op de website. En een bijzondere verhuizing vandaag in het noorden van Zweden. Er wordt een beroemde houten kerk op wielen gezet en een paar kilometer verplaatst. Het is een enorme operatie met ook een Nederlands tintje, vertelt onze correspondent. De stalen balken en enorme wielen zijn in ons land gemaakt. De beste van de beste die worden, die worden ingevlogen vanuit de hele wereld. Ook qua architecten en alles wordt dus tot op de millimeter en nauwkeurig uitgerekend. En ja, Nederlanders die mogen dat nu eh, verplaatsen. Uh, slakkengangetje, uh, halve kilometer per uur gaat het. Dus dat gaat twee dagen duren, deze, deze operatie. Als je er zin in hebt, alles is te volgen via een livestream. De verhuizing is nodig omdat het dorpje van de kerk is verzakt... door een grote ijzermijn in de buurt. Het weer nog. In het noorden vanochtend wat grijs, maar verder vooral zon. Later zijn er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft droog... bij maximaal 21 tot 29 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 9 kilometer met daar een kwartier vertraging... Het loopt daar ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en Knaalpunt Burgerveen.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 Geniet van deze muzikale reis langs exotische beats, zwoele melodieën en dansbare ritmes. Van Latin tot calypso, van pop tot mariachi. Dit legendarische Cubaanse nummer ademt Caribische warmte en nostalgie. Een klassieker die je ongetwijfeld doet wegdromen naar een strand vol palmbomen. Dat was een heerlijk begin. Triple Play. Muziek voor alle seizoenen. Gloria Estefan brengt het Cubaanse zomergevoel direct naar je speakers. Michera voelt als thuiskomen op een Caribisch eiland. Dit loflied aan haar geboorteland vult de lucht met warmte, herinneringen en de geur van zee en palmbomen.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 balé. Barbados brengen vrolijke calypso en soca, waarmee ze wereldwijd bekendheid verwierven. Hun muziek is een uitnodiging tot dansen en genieten, waar je ook bent. Deze kennen we allemaal. Vervolgens blijven we in de volle zon met soul, calypso en de calypso medley. waar de nostalgie van afdruipt. a little bit never gonna See them jumping and playing mines. John, Lizzie, and Joe. Eeny, meeny, miny, and more. Oi, oi, oi, this is soul calypso. Let me hear the bass man. Let me hear the guitar now. Let me hear the drum listen, brother, caution for me, caution for me, caution for me. See my listen, brother, caution for me, tell I want to go home. If you see my listen, brother, caution for me, caution for me, caution for me. See my listen, brother, caution for me, tell I want to go home. You may walk and you may talk, and you can tell by my style and my fashion, by my high standing collar and my ties to multiply. I'm a dandy, I'm a dandy. caution for me. see Seaman little girl, caution for me. Dad, I want to go home. see Seaman little girl, caution for me, caution for me, caution for me. see Seaman little girl, caution for me. Dad, I want to go home. When you may walk and you may talk, and you can tell by my style and my posture, by my high standing collar and my tie to multiply. I'm a dandy, I'm a dandy, I'm a dude. Oh Lord, poor Millie, Millie gone to Brazil. Oh Lord, poor Millie, wire wrapped the and he raised a wire wrapped the and cut off the throwing the well, oh Lord, poor throwing the well, oh Lord, poor wire wrapped the and wire wrapped the and face. Slime on good, you don't know your name. Slime on you ain't got no shame. Mom was in the kitchen, take up half of he baked my chicken, put it in the hearse, western pot. Slime on You say you're young girl, show me where you're young. You say you're young girl, show me where you're young. You're in your waist, your heart and your fist, show me where you're young soul in your fist and your heart and your wit. Show me where you're. You say you're young, girl. Show me where you're young. You say you're young, girl. Show me where you're young. You're strong in your mouth but weak in yourself. Show me where you're young. You're strong in your mouth but weak in yourself. Show me where you're young. Oh Lord, in your pocket on a hole in the center, honey. You think I tell a lie. Push your finger. Oh Lord, in your pocket on a hole. Nederlandse Latin pop die je uitnodigt om de zomer te vieren met een knipoog naar de grote reggaeton hits. Muchos Met Sparks neem ik je mee naar het hart van Latin Pop. Hun energieke nummers zitten vol passie, levenslust en verhaal uit het leven. El de los ojos negro spreekt tot de verbeelding. Los Hayos de Pantalon brengt een vrolijke knipoog naar dagelijkse avonturen. En Ven nodigt je uit op een zomerse dansvloer. Elk nummer straalt die typische kleurrijke Latin vibe uit. Perfect voor een warme avond onder de sterren. is een programma boordevol afwisseling. educados, los cuatro son los hijos de Pantaleón. Deja decirte que del pantalón vaquero Le gusta bailar con un sabroso meneo. Tibi tipitín, tibi tipitón, él hace latir mi corazón. El que usa el sombrero, el más chaparrito, le gusta bailar, pero bien pegadito. Si bailo con él y él se me rima, no sé lo que haré porque él me fascina. <laughs> Quiero bailar con el que me encanta, qué guapo se ve que baile conmigo y me diga cositas y que me lleve muy apretadita. Me gusta bailar, por eso les digo que el más bailador que baile conmigo. Después de este baile habrá un buen adiós al con los hijos de Pantaleón. Alvaro Soler mag op elke zomerplaylist niet ontbreken. Hij mixt mediterrane flair met onweerstaanbare pop en Latin ritmes. La Quintura is een anthem voor iedereen die wil dansen en ontspannen. Magia brengt lichte magie in de lucht en Sofia is een vrolijke ode aan liefde en plezier. Met deze drie hits zet Solaire gegarandeerd de zon aan in je hoofd. Usando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura. bajamos a la playa para así practicar. Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo calor, si travesito mi fruta de la pasión. necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no hace ver que la vida es una canción, porque la madre Dit was Triple Play in tropische Zeil. Hopelijk heb je genoten van deze muzikale mix.